Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Tyreense zee bij het Jaanse eiland Giglio is een cruiseschip vastgelopen. De ruim 4000 opvarenden worden van het schip gehaald en met reddingsboten naar het eiland gebracht, melden Italiaanse media. De passagiers zouden niet in gevaar zijn. Het schip, de bijna 300 meter lange Costa Concordia, maakt water. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid verlaagd van 9 eurolanden. Onder meer Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Portugal kregen een lagere status. Frankrijk is na Duitsland de tweede economie in de eurozone en had de hoogste status AAA. Dat wordt nu AA+. Nederland, Duitsland en Luxemburg houden hun AAA-rating. België, dat die hoogste status eerder verloor, zakt niet verder. Eurocommissaris Reen vindt het een inconsistente beslissing van Standard Poor's. Volgens hem nemen de eurolanden nu juist op alle fronten maatregelen om de crisis te bestrijden. Ook de voorzitter van de eurolanden, de Luxemburgse premier Juncker, wees erop dat de EU-leiders afspraken hebben gemaakt over begrotingsdiscipline en versterking van het noodfonds. Het Louvre heeft een schilderij van de Frans-Nederlandse schilder Jan Maalwaal aangeschaft voor 7,8 miljoen euro. Volgens het museum in Parijs is het werk van de middeleeuwse schilder een van de belangrijkste aanwinsten van de laatste 50 jaar. Op het schilderij is een zittende Christus te zien, ondersteund door de heilige Johannes. Over de verkoop is 12 jaar onderhandeld. Er waren twijfels over de eigendomsrechten. De vorige eigenaar had het schilderij in 1985 voor een paar honderd Franse frank gekocht van een priester die het geld nodig had om zijn verwarming te laten repareren. De schilder Maalwaal werd rond 1365 geboren in Nijmegen. Rond 1400 was hij de officiële hofschilder van Philips de Stoute, de hertog van Bourgondië. Maalwaal overleed in 1415 in de Franse stad Dijon. Het weer bewolkt met af en toe een opklaring.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 Uh-huh. Now there's just no chance No chance You and me, you and me. And don't it make you sad Tell me you love me, leave me all alone. All alone. Tell me you need me, call me on the phone. on the phone. Girl, I refuse. I confused some other guy. like baby. Bridges Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me a rhythm. damage is done, so I guess I believe that. Oh, yeah. Damage is done, so I guess I believe that. Oh, yeah. Damage is done, so I guess I believe that. Oh, the damage is done. Yes, I beat you. Don't have to say, what, you did. I already know. got from him. Uh. There's just no chance. You and me.